Visser met het NOS-journaal. Politiepartijen in de Tweede Kamer reageren nog terughoudend op het akkoord dat de Europese regeringsleiders vannacht sloten over de aanpak van de schuldencrisis. De PvdA wil de afspraken eerst goed bestuderen om te kijken of ze in het belang zijn van de Europese burgers en de Europese economie. Ook D66 en de ChristenUnie hebben nog veel twijfels. CDA en VVD vinden dat er goede afspraken zijn gemaakt. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig omdat gedoogpartner PVV zich verzet tegen extra noodhulp voor Griekenland. Leidinggevenden hebben de problemen bij een onderdeel van de marine onderschat. Een van de conclusies van een rapport van een commissie onder leiding van oud-inspecteur-generaal De Veer. Minister Hillen gaf opdracht tot het onderzoek naar aanleiding van misstanden in Den Helder. Er waren onder meer berichten over zelfverrijking en intimidatie. Volgens de commissie is op verschillende momenten handelend opgetreden, maar is de totale afwikkeling onbevredigend. 18-jarige Mauro zal zich niet verzetten tegen terugkeer naar Angola als de politiek hem geen hoop meer geeft. Dat heeft de organisatie Defense for Children gezegd, die namens hem het woord voert. Een uitzetprocedure en vreemdelingendetentie komen in dat geval niet aan de orde, zegt de organisatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat bij een vrijwillige terugkeer geen lange vertrekprocedure nodig is. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling al op 1 januari wordt ingevoerd. En dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt kunnen werknemers volgend jaar niet sparen met een belastingvoordeel, want de spaarloonregeling vervalt per 1 januari. De FNV zegt dat het kabinet geld genoeg heeft om de vitaliteitsregeling eerder in te voeren, want de verlaging van de overdrachtsbelasting kost minder dan verwacht. Het weer, wolkenvelden en zon, met de meeste zon in het oosten van het land. Het is ongeveer 15 graden. Morgen is er vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. In de rest van het land is het opnieuw zonnig. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda.